na 7 uur. Tijd voor vrijdagavond live. Rechtstreeks vanuit de bar van Hotel Hoogland. Met alweer jazz op het menu. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Techniek Roy Haldeman. Menu, zei ik. Ja, want het is nog een beetje rond etenstijd. En daarom heb ik maar weer eens een aantal jazz zingende tafeldames en tafelheren uitgenodigd. Bijvoorbeeld Sarah Vaughan met Black Beautiful. change your way. not a heart. Dat was de song I Never Told You So. En popkenners zeggen wellicht meteen Colby Kaya. Want zij componeerde dit jaar een song met deze naam. Maar op de reeds in 1996 uitgekomen cd Late Night Jazz staat een nummer met dezelfde titel. Gespeeld door onder andere Toet Stielemans. en die hoorden we zojuist in onze vrijdagavond live. Ik heb al vaker verteld van sommige muziekstukken zoveel mogelijk uitvoeringen te verzamelen. Zo ook van I'm Glad There's You. De versie van eh, Jane Monheit is eh, een nummer dat mij altijd erg raakt, maar ook Judy London kon er wat van. Speciaal voor Hans Rijmers, haar zwoele en helaas uitgestorven stem in I'm Glad There's You. In this world of ordinary people, extraordinary people. I'm glad there is you. this world pleasures and underrated treasures. I'm glad there is you. I live to love. I'd love to live. beside me. This world so new, I'll muddle through with you to guide me. In this world Thank you. Dat was even mijn lievelingsinstrument, de trombone. Ditmaal bespeeld door Creation Moncur. Vergezeld door de Italiaanse trompetist Enrico Rava. Een klassiek klinkende uitvoering van Round Midnight. Antonio Carlos Jobim schreef een mooie song over de Braziliaanse berg Corcovado met dat grote Christusbeeld erbovenop. Vanavond in een speciale uitvoering, namelijk gezongen door Rosemary Clooney begeleid door een groot orkest met erin de gitaar van John Petrucci en de piano van Diane Kroll. quiet stars, quiet chords from soft guitars, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window looking the sea. How lovely. This is where I want to be. Here with you so close to me until the final flicker bitter tragic joke have found with you. The meaning of existence, oh my love. of the thrill of the sight that you might give a thought to my plea. Cast a spell over me. Still, I say to myself, get a hold. 结局是。 like a summer with a sun. was een hele bijzondere combinatie. You Go To My Head, gezongen door trompetist Chet Baker, die vocaal moeite had met de laatste noten, en begeleid door de Canadese pianist Paul Bly, die in 1938 begon met eh, violes, maar twee jaar later op de piano overstapte. Door landgenoot Oscar Peterson kwam hij in contact met de jazz en hij heeft inmiddels aan meer dan 100 albums meegewerkt. Ruim 40 albums maakte de Amerikaanse jazz- en blueszanger en pianist Moes Ellison, sinds hij in 1957 met zijn eigen combo's begon. Voor die tijd werkte hij onder andere met Stan Getz, Jay Mulliken en Zoet Sims. Moes Ellison met I Ain't Got Nothing But The Blues, een compositie van Duke Ellington. Ain't got the change of a nickel Ain't got no bounce in my shoe. Ain't got no fancy to tickle. I ain't got nothing but the blues. Ain't got no coffee that's perking. Ain't got no feelings to brew. Don't have a dream that is working. I ain't got nothing but the blues. The band is swinging, the folks are singing. I just can't let my head down Believe me, Pruitt Ain't nothing to it Since my little baby left town Ain't got no rest in my slum. Don't have no winnings to lose got no telephone number. I ain't got nothing but the blues. it. I can't get rid of it. Uh, since my little baby left town, ain't got no house in Westchester. Don't have no Chris Craft to Ain't got no basie with the last En daar was weer die melodie die mij al sinds mijn jeugd op een bepaalde sentimentele manier raakt. En waarvan ik vele variaties heb verzameld. Serenade in Blue, ditmaal prachtig als een ballad geblazen door tenorspeler Dexter Gordon. In 1954, in 1954 componeerde Bart Howard de song In Other Words, dat door Felicia Sanders in cabarets werd geïntroduceerd. Maar al snel werd het Fly Me to the Moon. En zo is dat altijd gebleven. Jazzpianist en zanger Nat King Cole was niet vies van een beetje commercie. En in 1961 met pianist George Shearing zijn quintet en een aantal strijkers een zoet gevoiced, album op met onder andere ook Fly Me to the Moon. Maar het bijzondere was dat Cole niet alleen het veel in de jazz gebruikte refrein zong, maar ook het verse. Vandaar vanavond deze Fly Me to the Moon. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing, for you I have written a song to be sure that you'll know what I'm saying. I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand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 true. In other words, I love you.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 In de jaren 30 waren veel jazzbands in feite grote dansorkesten met een beetje swing. En het mocht ook vaak niet al te uitbundig worden van de eigenaren van hotels en zalen waar zij speelden. En daar hoorden jullie er net een voorbeeld van. Where or When in strictly danstempo gespeeld door de band van clarinetist Artie Shaw. Maar toch lekker om te horen. Wie ook lekker om te horen is, eh, is de kleindochter van de Russische schrijver Leo Tolstoy. Op verzoek is hier de in Zweden wonende en levende Victoria Tolstoy met Thermo Corazon. dust of the earth and the knowledge tree. Ti us all. tafeldames en tafelheren in deze vrijdagavond live gaan even uitrusten. Tot aan nieuws en reclame daarom de Basin Street Blues met Keith Jarrett.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 De Amsterdamse raadsheer Schalke had beter niet aanwezig kunnen zijn bij een etentje met islamdeskundige en getuige Hans Jansen. Dat zegt president Verheij van het gerechtshof in Amsterdam, die een gesprek heeft gehad met Schalke. Tijdens het diner in mei werd gediscussieerd over de islam. Ook werd er gesproken over het proces tegen PVV-leider Wilders waarin Jansen zou getuigen. Raadsheer Schalken maakte deel uit van het hof dat het OM opdracht gaf om Wilders te vervolgen. Hij zou Jansen eh, tijdens dat etentje hebben beïnvloed. President Verheij noemt de aanwezigheid van Schalken achteraf gezien ongelukkig. Maar volgens hem was er geen sprake van beïnvloeding. Geert Wilders heeft vanmiddag aangifte gedaan tegen Schalken. En vandaag besloot de wrakingskamer dat het proces tegen Wilders moet worden overgedaan met nieuwe rechters. Vier Amsterdamse krakers hebben een kort geding verloren dat ze tegen de staat hadden aangespannen. De eisers wilden een verbod op het ontruimen van drie kraakpanden in Amsterdam. Volgens de krakers is ontruimen een grove schending van het huisrecht en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar de rechtbank stelt dat het huisrecht niet geldt als een woning op een onrechtmatige manier is verkregen, zoals bij kraken het geval is. Nu kraken sinds 1 oktober strafbaar is, wil de gemeente Amsterdam 200 kraakpanden ontruimen. CDA-prominente en lid van het partijbestuur Hanni van Leeuwen staakt al haar activiteiten voor het CDA. Van Leeuwen was jarenlang Tweede en Eerste Kamerlid, eerst voor de ARP en later voor het CDA. Op het CDA-congres in Arnhem op 2 oktober sprak de 84-jarige Van Leeuwen zich uit tegen de samenwerking met de PVV. Toen zei ze dat ze wel lid zou blijven van het CDA. Ik stem vandaag tegen, maar ik loop niet weg, zei ze. Partijvoorzitter Blekers eh, prees haar daarom als voorbeeld voor anderen.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 Met, met nu. Vrijdagavond live.